Nieuws van Vijf uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Amerikaanse media zijn foto's opgedoken van bewijsmateriaal van de bomaanslag in Manchester. De New York Times heeft politiefoto's gepubliceerd van onder meer stukken rugzak en een lege batterij. Ook zijn foto's opgedoken van Selman Abedi voor de aanslag maandagavond. Hij loopt daar met een rugzak door een winkelcentrum. De Britse autoriteiten hebben boos gereageerd op het opduiken van de politiefoto's. De minister van Binnenlandse Zaken heeft tegenwoordig Washington gezegd dat het uitlekken van dit soort geheime informatie onacceptabel is. De Franse bank BNP Paribas heeft in de VS een boete gekregen van 310 miljoen euro, onder meer voor het manipuleren van de, valutamarkt. Volgens een financiële toezichthouder in New York hebben zeker 10 handelaren van de bank geheime prijsafspraken gemaakt met collega's bij andere banken. De bank heeft de interne controles inmiddels aangescherpt. De Amerikaanse president Trump heeft zijn Filipijnse ambtsgenoot Duterte telefonisch gecomplimenteerd met zijn fantastische aanpak van het drugsprobleem. Dat blijkt uit uitgelekte notulen van het telefoongesprek. De uitspraken van Trump zijn opvallend, omdat Duterte internationaal juist onder vuur ligt om zijn drugsbeleid. Sinds het aantreden van de Filipijnse president vorig jaar zijn naar schatting rond de 8000 mensen zonder enige vorm van proces gedrood, omdat ze in verband werden gebracht met drugs. Onder meer de VN pleit al langer voor een strafonderzoek naar het handelen van Duterte. Zangeres Ariana Grande, die in Manchester optrad op de avond van de aanslag... heeft haar wereldtournee tot in ieder geval 7 juni stilgelegd. Na de aanslag in Manchester maandagavond is ze direct teruggevlogen naar de VS. Ze annuleert zeker zes concerten in onder andere Londen en Antwerpen. Het eerste concert dat ze waarschijnlijk weer geeft is op 7 juni in Parijs. Het weer dan, de ochtend begint in het oosten bewolkt. Later gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 21 en 25 graden.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 Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezorgd. like a man. Oh. oh. I still feel like a man. Oh. I still feel, I still feel, I still, feel, feel like your man.